O kleine Jodeljongen, jij hebt voor mij gezongen en jouw liedje bracht mij in gedachten. de bergen met hun wonderen machten, O, het is alsof menoren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 zachtjes op mijn oren. Zaan zilveren klokjes horen. Die jou jubelen door het de lente brengen overal. Liedje, en het wondere melodietje, en een ander erg een bietje, al die pracht van het heelal. met hun wondere machten. Op is als op mijn oren, zaal zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Het liedje en het wondere melodietje en het ander bergen liedje, al die brand van het heelal.